vorig jaar. Toch viel het tekort lager uit dan beursanalisten hadden verwacht. Het terugdingen van het begrotingstekort is een van de belangrijkste doelen van president Obama. De verwachting is dat het tekort voor dit hele jaar, net als de afgelopen twee jaar, uitkomt boven de 1000 miljard dollar.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 so big. It's so big. like in the song, remember? If you love somebody, set them free. My that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam.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 De drie komen later vandaag in Nederland aan. Hoe laat is nog niet bekend. Volgens het ministerie zijn de drie niet gemarteld en zijn ze ongedeerd. Minister Hille van Defensie noemt het prachtig nieuws dat de militairen vrij zijn. Hij feliciteerde de drie militairen en hun familie. Hille bedankte het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de hulp bij de onderhandelingen... en de Nederlandse bevolking voor de steunbetuigingen. De drie Nederlandse militairen werden twaalf dagen geleden bij de Libische stad Sirte opgepakt door aanhangers van de Libische leider Gaddafi toen ze met een helikopter probeerden twee mensen te evacueren. Een zoon van de Libische leider Gaddafi kondigde de vrijlating van de drie Nederlanders gisteravond aan. Hij voegde eraan toe dat Libië de Nederlandse legerhelikopter houdt. In het oosten van Saoedi-Arabië heeft de politie geschoten op een groep demonstranten. Zo'n 200 betogers eisten dat er politieke hervormingen komen... Volgens ooggetuigen raakten een paar mensen gewond. Via internet is opgeroepen om later vandaag na het vrijdaggebed weer de straat op te gaan. De Saoedische regering heeft afgelopen weekend een demonstratieverbod ingesteld om een volksopstand te voorkomen. Dat verbod volgt op een paar kleine demonstraties in het olierijke